Kasper Meijer met het NOS-journaal. In de stad Groningen begint over een uur een fakkeloptocht door het centrum. De betogers zijn woedend omdat er toch weer meer gas zal worden gewonnen... en ze vinden dat ze niet serieus worden genomen door de politiek. Ook voelen ze zich in de steek gelaten door de rest van Nederland. Vooral nu de gasprijzen de pan uitreizen klinkt de roep steeds vaker... om de gaskraan in Groningen verder open te draaien. In Rome, Athene en Parijs zijn duizenden mensen vandaag de straat opgegaan... om te protesteren tegen de invoering van een vaccinatiepas. In Italië, Griekenland en Frankrijk zijn veel dingen niet meer mogelijk... zonder een QR-code te tonen. Dat ervaren veel mensen als een verkapte vaccinatieplicht. Amsterdam staat de voor morgen aangekondigde coronademonstratie toe onder voorwaarden... De gemeente heeft afspraken gemaakt met de organisatie over de route en tijden... naleving van de coronamaatregelen en het volgen van aanwijzingen van verkeersregelaars en politie. De advocaten van de Britse prins Andrew willen de psycholoog horen van Virginia Giuffre... de vrouw die hem beschuldigt van misbruik. Volgens de advocaten leidt ze mogelijk aan valse herinneringen. En daarom willen, ze de willen de advocaten de psycholoog onder ede laten getuigen. Geoffrey zegt dat prins Andrew haar ruim 20 jaar geleden meerdere keren seksueel misbruikte. Ze was toen nog minderjarig. De prins weerspreekt de beschuldigingen. De New Yorkse rechtbank maakte afgelopen woensdag de weg vrij voor het proces dat later dit jaar zal plaatsvinden. In Brussel heeft de man gisteravond een vrouw voor een aankomende metro geduwd. De machinist kon net op tijd stoppen. De man is opgepakt. Het is een Fransman van 23. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag. Waarom hij de vrouw duwde, duwde is nog niet bekend. De vrouw raakte niet gewond, maar is wel erg geschrokken. Het weer. Op veel plaatsen blijft het vanavond en vannacht bewolkt. De temperatuur daalt naar rond het vriespunt. Morgen verspreidt over het land wat regen of motregen. Het wordt 4 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate.